Eén vrouw heeft dat niet overleefd. Er zouden ook mensen gewond zijn. Na het ongeluk zouden een paar betrokkenen zijn weggerend. Waarom is niet duidelijk. Het heeft allemaal voor veel chaos gezorgd. De A2 is tussen Nieuwegein en Utrecht helemaal dicht. Het jaar is bijna voorbij en op de valreep lijkt er nu toch een deal over de brexit aan te komen. Gisteravond werd daar nog druk over onderhandeld, zegt mijn collega Sanne van Hoorn. Er wordt gesproken over die laatste details, maar dat zijn natuurlijk de lastigste details. En zolang er nog gepraat wordt, ja, kan het natuurlijk ook nog misgaan. Eind januari gingen de Britten al uit de EU, maar ze hebben nog tot eind dit jaar om afspraken te maken. Iedereen die naar Nederland wil vliegen moet vanaf komende dinsdag een negatieve testuitslag bij zich hebben heeft het kabinet besloten. De regel geldt ook voor Nederlanders die terug naar huis vliegen. Nu is het al zo voor mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika hierheen komen. De negatieve coronatest mag maximaal drie dagen oud zijn. En Ajax gaat met een kater aan het kerstdiner. De Amsterdammers speelden een beroerde laatste wedstrijd van het jaar. Tegen Willem II werd het 1-1 niet oké, zegt trainer Erik ten Hag. Als je 1-1 speelt, dat is te weinig. Leuker was het in Rotterdam bij Feyenoord. Na 90 minuten stond het daar 2-0 tegen Herenveen. En in de extra tijd ging er nog een derde in, was te horen bij Rijnmond. Met een hoekschop voor de Rotterdammers. Die bal komt goed voor ook. Het is 3-0. Het is 3-0 en is het opnieuw Linsen? Die was het inderdaad. Brian Linsen scoorde er zelfs 3- in één helft. Een onvervalste hattrick. Hij had al maanden niet meer gescoord, dus hij was er blij mee. Zoals ik eh, afgelopen week al zei, die ketchupfles moet helemaal leeg. En eh, ja, ik hoop dat hij nu leek is en dat ik zo kan doorgaan. Het weer kan nu nog een beetje regenen. Later vanochtend steeds droger. Dan komt de zon er soms doorheen. Wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, up, up on the leader keeping up, you's a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you. Down. your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know. take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.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 Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with a mistletoe mustache. grumpy character is causing quite a stir. Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache. The man with the mistletoe mustache. emotion you're right je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. we moeten even praten. Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? weet jij misschien. Voor het puntje aan de horizon ooit de stip, Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschil met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde na, jou dwars door alles heen, voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg, maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop, met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar het zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren. En ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. Met het hoofd omhoog sea. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een akkoord over de brexit lijkt binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's... en dat Johnson later vandaag uitleg geeft in een tv-toespraak. De politie waarschuwt dat er wordt geschoten als agenten met oud en nieuw met vuurwerk worden belaagd. Politiecommandant Daniel zei in Nieuwsuur dat de combinatie van corona en het vuurwerkverbod bij mensen nu al agressie oproept. Bij een zwaar verkeersongeluk op de A2 bij Nieuwegein is gisteravond een vrouw om het leven gekomen. De A2 tussen Nieuwegein en Utrecht was urenlang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En het weer nog, regen of motregen, later droog en wat zon. Veel wind ook vandaag en het wordt een graad of 7. Even niet, op het antwoord Weet je niet? Kijk naar je handen, want je hebt het al vast. Gebruik niet je ogen, maar gewoon op de tast. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, maar toch niet te doen je niet.